Teertstra met het NOS-journaal. De Britse minister seksueel getinte gesprekken met iemand die zich voordeed als een vrouw. In werkelijkheid was het een mannelijke undercoverjournalist die erover publiceerde in de krant The Mirror. Newmark, die getrouwd is en vijf kinderen heeft, stuurde ook pikante foto's van zichzelf en probeerde een afspraak te maken. De 56-jarige conservatieve Newmark was pas twee maanden minister voor Civil Society. Hij hield zich onder meer bezig met liefdadigheid en met het hervormen van publieke organisaties. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft hard uitgehaald naar het Westen en de NAVO. In een toespraak voor de VN-veiligheidsraad zei hij dat de Koude Oorlog daar nog steeds in de genen zit. Volgens Lavrov moeten de Amerikanen het idee loslaten dat ze het in de wereld voor het zeggen hebben. Lavrov sprak ook over de crisis in Oekraïne. Hij noemde die het resultaat van een staatsgreep die werd ondersteund door de VS en de EU. De minister reageerde niet op de beschuldiging dat Rusland troepen en materieel naar Oost-Oekraïne heeft gestuurd. In Kijkduin is een hoop gedoe ontstaan om een verdacht pakketje dat achteraf ongevaarlijk bleek. Iemand had de envelop smiddags op straat zien liggen en waarschuwde de politie omdat hij het niet vertrouwde. Agenten zetten de omgeving af, lieten vier huizen ontruimen en haalden de explosieve opruimingsdienst erbij. Even later meldde zich een geschrokken man die vertelde dat hij de envelop had neergelegd voor een speurtocht met zijn stiefzoon. In de Eredivisie heeft Vitesse eenvoudig gewonnen van FC Dordrecht. In Dordrecht werd het 6-2 voor de ploeg uit Arnhem. Pek Zwolle boekte een 4-2 overwinning op Heracles. Ajax won eerder vanavond de uitwedstrijd tegen NAC met 5-2. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar komt ook al wat sluierbewolking voor.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 Batmobile. Let's go, go, go. go, go, Zandvoort. Zandvoort. Long. Why. It's gonna be popping In a club I said The champagne clock. You can't get it better with this DJ. This is DJ Charles. DJ Charles. We're rocking in the clubs from the left to the right. Decreasing rhythms flow and keep us going all night. The DJ plays the rhythms, make the tune sound so tight. DJ champion killer, we spin the music, we don't fight from the left to the right The crazy rhythms flow and keep us going all night The DJ plays the rhythms, make the tune sound so tight DJ champion killer, we spin the champion killer, we spin the champion killer, we spin the champion killer, we spin the champion killer, we spin the champion killer, we spin the champion Yes, yes, here we go!